9 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Plannen van de PVV voor een stikstofnoodwet zijn deels onhaalbaar, zegt het ministerie van Landbouw. De PVV wil dat stikstofmaatregelen het komend half jaar niet gelden voor de bouw van huizen en wegen en voor een deel van de landbouw. Het kabinet zegt dat het goed is dat alle partijen meedenken over een oplossing, maar dat de Raad van State heeft gezegd dat we niet meer op de pof mogen leven als het gaat om stikstofmaatregelen. De politie heeft 70 mensen opgepakt bij een actie tegen internationaal rondtrekkende criminelen. Ze werden tussen dinsdag en vrijdag aangehouden. De politie richtte zich onder meer op drugshandel, winkeldiefstal, identiteitsfraude en oplichting. In Limburg wordt voorlopig geen water uit de Maas meer gebruikt voor drinkwater... want er zit te veel landbouwgif in de rivier. Dat gif komt uit België en werd tien dagen geleden ontdekt. De waterleidingmaatschappij Limburg zegt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over het drinkwater... en gebruikt voorlopig water dat in een bassin is opgespaard. Een regeringscrisis in Duitsland is afgewend. De coalitiepartijen stonden onder grote druk om een pensioenakkoord te sluiten. Vijf uur lang vergaderden de leiders van de regeringspartijen... in de ambtswoning van bondskanselier Merkel. In het pensioenakkoord wordt geregeld dat er een basispensioen komt... voor Duitsers met een laag inkomen. Die krijgen nu nog een laag pensioen, maar daar komt straks dus verandering in. In de Eredivisie heeft Feyenoord gewonnen van RKC. De Waalwijkers stonden met 0-2 voor in de Kuip... maar Feyenoord wist de wedstrijd naar zijn hand te zetten en maakte er 3-2 van. PSV verloor opnieuw, dit keer met 2-1 van Willem II. De Eindhovenaren hebben nu zes duels op rij niet gewonnen. Ajax boekte nog een flinke overwinning op FC Utrecht. In de arena werd het 4-0 en FC Twente won met 2-1 van Pek Zwolle. Het weer, vanavond klaart het op, maar vannacht neemt de bewolking weer toe en kan het gaan vriezen. Morgen in de loop van de dag op veel plaatsen regen, dan wordt het zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 België zullen worden gebracht. Remy, jam it, baby! <laughs> I am Dave Smith. And I'm Chris Moon. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Remy Jam. Funky Baby. De opwarmronde van Zwart de afgelopen uren viel helaas in het water. Maar verder gaat gelukkig met hem alles goed. En de volgende week maakt hij het zeker met jou ook goed. We moeten er ook heel wat inhalen de komende uren. Afgelopen week zeg hij. Een mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis. Want we schrijven, ja, 100 jaar radio en dat viel deze week samen met geweldige optredens. Wat zeg ik? Een van de beste concerten van Sheila E. en The Real Thing die ooit zijn gegeven afgelopen week. Kun je nagaan en dat gewoon in Nederland. Van The Real Thing mochten we opnames maken en die ga je het komende uur ook horen. En nog veel meer lekkere old school tracks de komende drie uur. Heerlijke dance tracks. Uit oude boxen. Ik zeg goedenavond, dit is de Downtown Dance Show. Wat mij betreft, don't stop the music. kennen elkaar inderdaad al van eh, jongs af aan. Eh, in de plaats Dallas in Texas. Deze Kevin Yarbrough en Alisa Peoples. Ze zaten samen op pianoles. En vormden samen een duo eh, in de muziek. Met hun eerste hit in 1980, deze Don't Stop the Music. En in het nieuwe jaar schoot hij zijn vuurpijl omhoog. Inderdaad in de nummer 1 positie in de Billboard-lijst in de, de States. En de successtory ging verder, want inderdaad in 1987 stapten ze samen zelfs in het huwelijksbootje. Deze Yarbrough and Peoples, hier bij de Downtown Dance Show. Mocht je het zijn ingeschakeld, dat kan ik me zo voorstellen, want het was even een herrie op de zender eh, met eh, heel andere muzieksmaken dan wij gewend zijn. Maar daar gaan we snel wat aan veranderen, want oh, we hebben weer een heerlijke stapel heerlijke platen liggen. Wat dacht je van deze van Xena? on the Upside. Markten thuis deze Xena. On the Upside in 1983 was haar uh, eh, electro-ervaring inderdaad. Maakte een plaat of drie in de electro-scene. Ook wat lekkere funk- en platen. Zong ze inderdaad in met eh, Change. En later onder haar eigen naam Lisa Fisher ging ze inderdaad in de R&B-stijl door... met haar album So Intense, begin jaren 90. We willen er nog een keer horen, deze Cheryl Lynn deze toepasselijke plaat. Dit is Encore. My ticket right? and I know that's not sin. met een fantastische krachtige stem, deze Cheryl Lynn. Dat was ook de reden dat de andere mannelijke voice, Luther Vandross, heel graag met haar wou samenwerken. Echter was deze plaat Encore de eerste samenwerking met Jimmy Jam en Terry Lewis. En een heel groot succes. En dat eh, was voor de mannen inderdaad de volgende stap om het eh, album na deze plaat in 1985 eh, geheel te mogen produceren. Daar stonden nog veel meer lekkere nummers op hoor trouwens. Oh, wat dacht je van Fidelity? Hartstikke idee. Zo, die gaan we verder zetten. <laughs> De Downtown Dance Show met de volgende plaat van Keith Patrick. En ik hoop dat het ook voor jou is. Heerlijke platen komen eraan. Zal dit hem zijn? The Night to Remember.

Er ongetwijfeld ontzettend veel nachten zijn die je nog goed kan herinneren. Dit was deze eerste plaat van Keith Patrick uit 1986, The Night to Remember, op het eh, In Recordings record label. De volgende plaat is ook zo'n plaat. Die lag in, in ieder geval in, nog in het geheugen van Breuking. Dus we gaan hem zeker draaien. Knap dat je deze hebt gevonden trouwens, want dit is een eh, very collectible 12 inch. Van de Brothers Supreme. We can't help back. Of we can't help back, zoals ze in Amerika zeggen. Cause when it comes to MC, we invented the art that we will always rock steady. So we stand on the fact that we're the brothers supreme, and we can't be held back. Can't be held Can't be held back. keep them in their mind. That's the intent. And eh? Put on a level, they can present my form of expression. Then you're confessing. Cool C B is your obsession. Well, I'm a living legend, barely into my prime. Recognize the alteration of the riddle and rhyme. never reaching my peak, but always known to impress. And KYG's an innovative poetry artist. I'm the squad of this era game, fame from my skill. We from my summers and molds, and from the chillers to chill. Lord to bring while it's here, like a king on a throne. Cause KYG's the alternative. It's internationally known. and you might perceive as being kind of blunt, but I won't front because in any battle I at the brunt. I'm like a one man army, and I force the fury. I'm cool, C to B. you judge and jury. I'm the pinnacle of rap, the utmost peak, and you tech intellect every time I speak. I only possess the royalty of a sight, and I got more clout than Jacoby and Myers. Cold crushes my art, the ultimate in my field. Some people think I'm 'cause cause my thoughts concealed. Well, the truth and the fact is I can rise galore. hey, yo, K, tell the people what the G stands for. Well. clientele, and I always prevail. Uh, yeah, care about the G. Well, I'm about to tell. Let's take a chill and listen close as a record twirls. I'm guaranteed it's plenty The G's for K-Rock's girls. I got you, know you can be can chill, cause we still got skill fighting since I was a boy. Always had the courage to say what I want, always stay cool and nonchalant. It's not secret or hidden, but it's plain to see. Then I'm the ruler, none cool and cool, see beat. Oh, dip, my time is overspent, it's okay. Yeah. Don't you make them all repent. The high folks of the trade, skills that I can pay. Took the bits of the fact that I'll even swear. I'm not conceited, but the talent to the MC8. Make a feast to the looking at means what I say. Then waste your time to define. It's above your head. I won't come down to your level, suck my poor mind. If you can't comprehend rhymes of this kind, it's a period style enables you to resist. Too bad you can't bite that, but you can't call this. I'll always chill at the top, and my style is fly, cause I'm the alterated prince from East and Wide. Een lekkere eendagsvlieg van de Brothers Supreme. We Can't Help Back. Op Street Talk Records uit 1985. Een echte eendagsvlieg. Zoals zoveel er waren toen de tijd eh, in de electro scene gisteren na het eh, geweldige concert eh, van de Real Thing in Hilversum nog even met eh, Dave en Chris samengezeten. En moest vooral de luisteraars van de Downtown Dance Show de groeten doen. En laten weten dat het hun zeer goed doet dat er in Nederland nog zoveel oldschool liefhebbers zijn. En dat hun oldschool hits hier regelmatig terug te horen zijn op Dance Radio. De mannen van The Real Thing hadden genoten gisteravond. En ik hoorde dat ze nog steeds heel veel contact hebben met eh, onder andere Cool in the Gang. En de mannen van Chic en Dames en Shalimar. En hadden gisteren in een eh, concert dan ook een medley in hun optreden. En die wil ik dan ook even met je delen. Want het was gisteravond een van hun beste concerten. Echt geweldig om te horen. Hier dus even een eh, live optreden van de mannen van The Real Thing. The Real Thing and it's good to see our records finally found a home at the Dance Radio Amsterdam. Keep playing them baby! Ei! 挥手。 Op On Floor Rocket. Van die cool in the Party People. Wat jij dan niet bezit, is wel een van de lekkerste electro-funk platen. Met een uh, mooi stukje ik ook. Van de Party People volgende plaat die heb je, die heb voor je. Het is eh, een plaat die afgelopen weken eh, toch wel wat uh, discussie liet opwaaien tijdens de playlist samenstellingen van de diverse collega's. Edwin de Geus en uh, Tim de Vriend, die hadden we ook in de programma gezet. Zomaar spontaan. Dat kwam zo uit de sprake in deze plaat. Ik neem je van mij naar 1987 man heet Sherrick, Het was zijn eerste plaat. de eerste kennismaking met Sherrick eh, toen hij werd gecontacteerd op uh, Warner Bros. Records. En dit is dus zijn eerste 12 inch. Je gaat luisteren naar Just Call en dan de speciale uitvoering. De Hotline Mix, hier bij de Downtown Dance Show. En die moet je nog even rectificeren trouwens, want ik heb al een op staan. En die is eigenlijk nog veel eerder. De Collect Call Mix Sparkler, Bill Morales, and Sandra Musibai. Sharing. Just call.